Uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Frankrijk komt voorlopig geen sportieve hoofddoek voor moslima's in de verkoop. Vanwege ernstige bedreigingen komt sportwinkelketen Decathlon terug op het besluit. Eerder hadden Franse politici al afkeurend gereageerd op het voornemen... om een sportieve hijab in de collectie op te nemen. Ze vinden dat zo'n kledingstuk niet thuis hoort in Frankrijk. Sommige partijen riepen al op tot een boycott. Het is Belgische wetenschappers gelukt om een zonnepaneel te ontwikkelen dat waterstofgas maakt. De onderzoekers van de Universiteit in Leuven hebben er tien jaar aan gewerkt. Het paneel kan vocht uit de lucht omzetten in waterstofgas. Waterstofgas kan zowel elektriciteit opslaan en produceren als ook warmte. Zo zou in de zomer een voorraad kunnen worden aangelegd voor de winter. Met 20 waterstofpanelen kan een gezin een heel jaar van stroom en warmte worden voorzien. De politie heeft in de Lutte in Overijssel een terreurverdachte aangehouden. De man van 48 was volgens het Openbaar Ministerie een terroristisch misdrijf aan het voorbereiden. Hij had nog geen concrete plannen. De man zou een aanhanger zijn van IS. De terreurverdachte is anderhalve week geleden al opgepakt. Hij heeft nog geen verklaring afgelegd. Voorlopig blijft hij vastzitten. En het Openbaar Ministerie eist een onvoorwaardelijke celstraf van vijf jaar en vijf jaar rijontzegging tegen Siem B. Dat is de verdachte van het dodelijke ongeluk vorig jaar in Annapolona. Daarbij kwamen drie tieners om het leven. De verdachte van 20 zegt dat hij zich niets van het ongeluk kan herinneren. Ook weet hij niet of hij de auto bestuurde. In zijn bloed werden alcohol en wiet aangetroffen. Volgens het OM had hij drie keer de toegestane hoeveelheid gedronken. En volgens een getuige reed B vlak voor het ongeluk 120 kilometer... op een weg waar 50 toegestaan was. Het weer zonnig, temperaturen tussen 11 en 20 graden. Morgen meer bewolking, later op de dag wat regen. In het uiterste, noorden blijft het droog.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 ja? Ik ga hier even voor zitten. Ga je er even voor zitten? Ja, ja, ja. Oh, ik ga de filler er zelfs even een paar aanpassen voor je. Wat? De filler. De filler? Ja hoor. Ja. Waarom? Ja, Wat doe je me aan? Mike, dit is niet grappig. ik kan er ook niet even niet vinden. Je weet dat ik deze snel vergeet. last <laughs> Hurrah. The Last Hurrah. Van wie? Bibi Rexa. Hartstikke goed. Tip van Vanity, Last Hurrah van Bibi Rexa. I'm done with the drinking, I'm done with the smoking, I'm done with the playing, I'm done with the joking, I'm done with the ladies, I'm done with the fellas. Just saying, farewell tequila, so long margarita, lady sativa. I hate to leave ya, don't want the pressure, I don't need a lecture. No, thank you, honey, God bless ya. I know I said it all before. Ja, je hoorde BB Rex eh, met Last Hurrah. Hoe ben je hier aan gekomen? Mag ik dat vragen? Um, <laughs> heel eerlijk antwoord. Ja. Ik was net nog eventjes heel snel gaan kijken of er nieuwe hitjes uitgekomen waren. Ah, oké, oké. Maar dit is de eerste eh, keer dat je haar, eh, met, haar, met haar om de hoek komt. Nee, niet? nee. Ben je eerder met haar, ja? Oh. een paar keer eerder. Oké. Nou, ja, Bibi Rex. Dat kan, dat kan, kan. Ja. Nou, hartstikke goed. Hey, dus dat is in ieder geval jouw tip eh, van deze week. Dan eh, gaan we door eh, naar ja, de laatste tip ook alweer van deze week. En die is van Simois. En dat is ja, van, van Nederlandse bodem. En dat is gewoon talent. Wat gewoon wereldwijd ja, is te horen. Ja. Afrojack, 10 feet tall. I'm clumsy. My head's a mess, cause you got me growing taller every day. We're giants in a little man's world. My heart is pumping up so big that it could burst. I'm trying so hard. safe here. No, these odds won't let you break. I put up a sign in the clouds. So they. Rabel met 10 Feet Tall. Lekker jongens, we hebben twee tips dus deze week voor jullie. De eerste is van Vanity Last en van Bibi Rexa. En de tweede 10 Feet Tall, Everjack en Rabel. Heerlijk. Je zei het net zelf ook al. Dit is wel een plaat die we al een tijdje niet, gehoord, eh, niet meer gehoord hebben. Ik moest, ineens, ik moest gek genoeg moest ik van de week ineens aan hem denken. Ik weet niet, ik hoorde, ik hoorde een plaat niet eens van hem. Maar ik moest ineens, pam, aan Everjack denken. Gewoon oud en vertrouwd. Ja, dan denk ik wel gelijk ook weer aan deze plaat. Heerlijk toch? Dus ja, dat sowieso. Hey, dan hebben we nog een eh, vrij hoge binnenkomer. Die is eh, vrij eh, nieuw. Ehm, en die is binnengekomen op ja, welke plek. Dat ga ik natuurlijk nog niet helemaal verklappen. Maar dat hij hoog binnen is gekomen, dat spreekt voor zich. Dat is Kaigo met uh, Valerie Broussard. met Think About You. Daar gaan we nu naar luisteren. En dan gaan we natuurlijk om half negen gaan we weer door met de Euro Breakdown. Dan gaan we de nummer 20 tot en met 10 gaan we doornemen. Kijken wie waar is gebleven. En dan gaan wij nog veel meer lekkere plaatjes te draaien. Maar eerst de nieuwe binnenkomer dus van deze week. Think About You, Kaigo en Valerie Brossard.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 Of what you did? Still see your old apartment like a bad dream. Wish I could forget all the places we've been. Hard and heavy goodbyes. Boy, you know how to make a girl cry. sleeping in had me so low, low, low. You only seem tall, cause you stunted my growth, growth, growth. I only wanted you cause I couldn't have you now that I know. That wasn't love, that wasn't love, that was just hope. back when you came back home to me, darling. But I never had a did I? Your heart's a trick, and all the magic we felt was just a hit. Hard and heavy whiskey goodbyes. Boy, you know how to make a girl cry. We're sleeping in a bed full of lies. And now that I'm older, I can see why it Cause you had me so low, low, low. You only seem tall. Cause you stomped at my growth, growth, growth. I only wanted you cause I couldn't have you now that I know. That I wasn't love, that wasn't love, that was just hope. to you, my dear. It wasn't me, I just wanted to have. like I hate love and I hate that I can't. I couldn't hate you if I tried. It'll suck for us. bij de Euro Breakdown. De lekkerste platen op een rij. We hadden net even vier op een rij, maar dat mag ook wel. Want we hebben veertig platen, dus ja. Probeer zoveel mogelijk te <laughs> draaien natuurlijk in twee uur tijd. Ja, dat is waar. Heerlijk. We hebben nog wel even goed nieuws voor de mensen die eh, ja, eh, eh, niks, nog niet echt iets specifieks gepland hebben. Heb jij misschien nog iets specifieks gepland? Nee? Nee. Nou, ik heb hier nog even een paar tips. Ja, die zijn klaargezet door mijn lieftallige redactrice. Vanity. Ah. Gooi met je haar. <laughs> We hebben eh, voor, eh, voor morgen hebben we in, uh, in ieder geval in Beurt Rotterdam hebben we Saba. dat is rapper en producer Saba. die heeft een indrukwekkend lijstje aan samenwerkingen. Zo heeft de muzikant uit Chicago samengewerkt met artiesten als Chance the Rapper, No Name, Mick Jenkins en Smino. En in zijn teksten vertelt hij vaak over zijn complexe leven in Chicago. En zo is zijn laatste album Care For Me gewijd aan zijn neef John Walt. Die omkwam bij een steekpartij. Ehm, dus nogmaals, eh, het wordt in ieder geval georganiseerd in Beurt Rotterdam. Eh, morgen, dus de 24e, is de aanvang om 8 uur. De tickets zijn 17,50 euro. Dan door naar fans van Post Malone in de Ziggo Dome. Austin Richard Post, beter bekend als Post Malone, is rapper en zanger. En producer uit New York. En in 2015 brak de 23-jarige rapper door met zijn zinger, single White Iverson. Waarna hits als Rockstar, Better Now ook hebben gevolgd. En Psycho natuurlijk. De Amerikaanse rapper heeft een herkenbare stem en staat ook eh, bekend om het samensmelten van van rock, hop en pop tot zijn eigen genre. Dus nogmaals, waar? In de Ziggo Dome in Amsterdam. Wanneer? 25 februari om half acht gaat het beginnen. De tickets zijn vanaf 56 euro verkrijgbaar. En dan de laatste, Eliza in de Melkweg in Amsterdam. Ooit eh, bekend als Eliza Doolittle... Eh, scoorde de Londense singer-songwriter hits met Pack Up en You and Me. Een aantal jaren een nieuwe sound, een nieuwe naam verder... keert eh, Eliza terug. En dit keer <laughs> maakt de zangeres verleidelijke pop, jazz en R&B invloeden. En met haar nieuwe album A Real Romantic... komt de Britse intense upstairs van de Melkweg opwarmen. Ehm, waar? Melkweg Amsterdam. Wanneer? 26 februari. En op 7, om 7 uur gaat dat van start. En de tickets zijn slechts 16 euro en 10 cent. Dus, mocht je niks te doen hebben, Post Malone... 25 februari. Sabra, eh, van, sorry, Saba op 24 februari in Rotterdam. En natuurlijk ook de Melkweg waar Eliza gaat staan... is ook in de Melkweg in Amsterdam. En die is op 26 februari. Lekker. Is dit een van, eh, zou, zou jij naar een van deze artiesten toe gaan? Nee. Nee? Nee. Nee? Niet? Nee. Nou, hoezo niet? Weet niet. Niet jouw ding? Nee. Oké. Ik zou... Um, het klinkt het, heel, heel, gek, zeker voor de mensen die me kennen. Die gaan het heel raar vinden. Maar ik zou Post Malone zou ik wel een keertje willen zien. Live. Ja. Ik ben benieuwd of hij nou echt zo goed is eh, live. Ook als hij... Eh, op de plaat is. Dat snap ik. Dat is meer, maar dat is een beetje, beetje nieuwsgierigheid eh, van, eh, van mijn kant. Eh, denk ik dan zomaar. Ja, nee, nee, die insteek snap ik wel. Dus, in ieder geval. Komt er straks iemand de studio binnenrollen? Binnen nu en denk 10 seconden of zo. Denk je dat we hem dit keer gaan zien? Ik hou mijn ogen wijd open. Ik ben zo benieuwd hoe dit eruit ziet. Echt waar? Ja. Oké. Ik wil het weten. Ja, ik hoorde al wel wat gestommel. Maar... Eh, oh. De man schuift nu aan tafel. <laughs> Je weet ik ben capabel.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 En dat betekent maar één ding. We zitten tegen de klok van half negen aan. We gaan de nummer 20 tot en met 10 gaan we doornemen van de Euro Breakdown. We gaan beginnen bij 20 dus. Eh, Losing It, Fisher vind je er deze week op plek 20. Stond vorige week op plek 12. Staat al 30 weken in de lijst. En Let You Love Me, Rita Ora. Staat deze week op plek 19. Stond vorige week op plek 14. Vijf plaatsen gezakt. Maar staat al wel weer 21 weken in de lijst. Marshmallow met Alone staat op plek 18, stond vorige week op plek 25. Is dus, eh, even kijken, ja, zeg goed, zeven plaatsen gestegen. Staat twee weken in de lijst. Breathe, Camel Fat, Christoph en Jam Cook vind je op plek 17 deze week. Stond vorige week nog op plek 11, zes plaatsen gezakt. Maar staat ook al wel weer 12 weken in de lijst. Fading van El en Verben en Ilira staat op plek 16, is dus een plaatsje gestegen. Stond vorige week op plek 17 en staat al vier weken in de lijst. Nieuw binnengekomen, hoorde je natuurlijk eerder dit, eh, dit uur. Think About You, Kaigo en Valerie Broussard eh, is nog niet eerder gedraaid. Dus, dus op plek 15. Op plek 14 hebben we hoop van de Chainsmokers en Winona ook. Staat al 9 weken in de lijst. Stond vorige week op plek 5. Is dus wel eh, een eh, flink aantal plaatsen gezakt. 9 plaatsen in totaal. Op plek 13 hebben we EDX. Staat vier weken in de lijst deze week. En met de plaat Who Cares staat op plek 13. Vorige week op plek 10 drie plaatsen gezakt. En op plek 12 hebben we Better Way You're Gone. David Guetta, Brooks Loot. Staat deze week op plek 12. Stond vorige week op plek 13. één plaatsje gestegen. Staat twee weken in de lijst. Body van Loud Luxury, Brando. 32 weken in de lijst. Staat deze week op 11, stond vorige week op plek 9. Twee plaatsen gezakt. En op plek 10 die, eh, hebben we Niels van Gogh met de Pulverterm. De Chester Big Room Remix. Stond vorige week op plek 21. Is dus uh, eh, 11 plaatsen gestegen ten opzichte van vorige week. En staat nu drie weken in de lijst. Daar gaan we ook eh, naar luisteren. We hebben straks nog veel meer nieuws voor jullie klaarstaan. Want Douwe Bob die heeft een fan weggestuurd die nogal luidruchtig was. Wat dat nou precies inhoudt, dat ga je straks natuurlijk horen bij de Euro Breakdown. Maar eerst Pulverterm, de Chesto Big Room Remix. Van Op plek 10 deze week in de Euro Breakdown. We hebben eh, natuurlijk eh, nieuws, want er is wat gebeurd omtrent uh, Douwe Bob. Ja, en wat is er nou gebeurd? Want Douwe Bob die stuurt een luidruchtige vrouw de zaal uit... Eh, woensdagavond eh, liet uh, Douwe Bob een luidruchtige bezoeker uit de concertzaal in Os zetten. waar hij dat op dat moment dus aan het optreden was. de vrouw bleef tijdens de nummers van uh, Douwe Bob lawaai maken. En daarom heeft Douwe Bob de bezoeker uit het gebouw laten verwijderen. De show was de aftrap van zijn nieuwe clubtour, de Shape I'm In. Ehm, en ja, de tekst is letterlijk zo gaan. Hij zei dus, jongens, is er bewaking? Want ik ga dit niet zelf doen. de vrouw werkte Douwe Bob erg op de zenuwen tijdens het optreden. En nou had hij dus ook gezegd, ik raad je aan om naar huis te gaan voordat het nog erger, voordat nog erger maakt voor jezelf. Eh, heeft hij vanaf het podium geroepen. Eh, het publiek heeft een, eh, een heel luid applaus gegeven, schrijft dus AD. En ik vind het heel erg vervelend dat het zo is gegaan. Je bent echt heel egoïstisch bezig. En je kan niet verwachten dat al deze mensen stil zijn voor jouw praatje. Dus dat ja. Is zeker. Dat je gewoon door... Ja, wauw. Ik vind dat wel, wel heftig. Dat je gewoon door de artiest gewoon de zaal uit gestuurd wordt eigenlijk als het ware. Hoe kan je het zo ver laten komen? Wat... Dan moet je wel iets heel raars... Ik, ik ben toch wel benieuwd of daar beelden van zijn. Ja, daar ben ik ook. Ik, ik denk wel dat er beelden van zijn. Hoop ik. Maar ik snap niet waarom mensen dat altijd moeten doen. Begrijp ik ook niet. Maar ja, ja het, is, het, is, het is heel vervelend. Het zal, het zal tijdens, eh, bij meer artiesten zijn gebeurd. Maar ja, dat je iemand de zaal uitstuurt, ja, dat, dat is toch wel een dingetje. Dat vind ik wel echt, echt een, een, pittig, eh, pittig iets. is eh. wel heftig. Ja, nou, dat, ja, ja, ja. Ah, vervelend, vervelend. Hey, maar wel beter nieuws, want Kelvin eh, Harris en eh, de 1975 eh, zijn dus de grote winnaars van de Brit Awards. Kelvin Harris sleepte de Brit Award voor de beste Britse single samen binnen met Dua Lipa voor One Kiss. En in totaal won de DJ twee awards. In, 1975, in ieder geval de 1975 sleepte ook twee awards binnen voor onder andere Britse album van het jaar. En woensdagavond vond de Brit eh, Awards plaats in, eh, in Londen. Calvin Harris won eh, Britse producer van het jaar... en beste Britse single voor One Kiss samen met Dua Lipa. En tijdens Calvin zijn megamix optreden heeft uh, Dua ook deze single gezongen. Ook Regan Boneman zong hun grote top 40 hit Giant... en Sam Smith gaf een optreden van hun hit Promises... Dat is wel pittig. Maar dan vergeet je toch even dat hij al best wel weer met wat artiesten gewerkt heeft. Ja, dus ja, maar Calvin Harris gaat al heel ver terug. Gaat echt heel ver terug. Het is echt niet normaal. Wat is de eerste plaat die je van Calvin Harris hebt gehoord? Misschien wel. Benieuwd. Ik echt, geen idee? Geen idee? Ja, ik, ik vergat altijd de namen bij de artiesten. Dus het was altijd van als zo'n lekker nummertje was, was het een lekker nummertje. En eh, die stond dan op mijn iPod toen die tijd nog. Oh, je iPod? Oeh, ja, oldschool. ja, <laughs> inderdaad. En dan uh, ja, hoorde ik het vanzelf wel eigenlijk. Oké, okay, oké. Okay. Ja. Hey, om even in die sfeer te blijven, gaan we voor jullie eh, Calvin Harris, uh, Promises en Sam Smith gaan we gewoon lekker draaien.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 Put up in Don't call Put up. in the my Put up Don't call me up. Lizette en Katy Perry 365 hoorde je bij eh, de Euro Breakdown. Verdorie man. En echt, we zijn alweer bijna aan het einde van eh, ook het tweede uur. Ja, het is onwijs snel gegaan. Ja, het is echt niet normaal. Het gaat echt, het gaat allemaal, het gaat, ik moet zeggen dat het altijd wel snel gaat hoor. Er is niet echt altijd een uitzending waarvan ik denk van, eh, dat had wel wat langzamer gemogen. Eigenlijk dat is wat, wat sneller. Ja. Ah, maakt niet uit, houd het spannend. hey, we hebben goed nieuws. We hebben onwijs goed nieuws. En dat is eh, voor eh, ja, eh, de mensen die helemaal gek zijn van de Jonas, de Jonas Brothers. En als mijn redactrice mij even een klein beetje op weg wil helpen. Want ze heeft uh, hem helemaal klaargezet voor me. Eh, de leden van de, de boyband, de Jonas eh, Brothers, komen naar... Jonas Brothers? Jonas, wat heb ik nou met Jonas? Jonas. De Jonas Brothers komen na zes jaar weer bij elkaar. de Jonas Brothers, de Amerikaanse jongensgroep... die bestaat uit de broers Joe, Nick en Kevin... zouden na zes jaar nieuwe muziek gaan maken. De band zou daarnaast ook een documentaire over de geplande reunie maken. volgens de Britse krant The Sun zouden Nick, Joe en Kevin Jonas... vorige week naar Londen zijn gevlogen om hun terugkeer daar te de leden van de groep eh, brachten zo'n tien jaar geleden hun laatste album uit. En het was de bedoeling dat zij in 2013 hier een vervolg aan zouden geven. Eh, en daarna ook op tournee zouden gaan. Twee dagen voordat de reeks concerten van start zou gaan... bliezen ze de tour echter af. Eh, ze lieten toen weten dat er een kloof tussen hen was ontstaan... en dat er een grote onenigheid was over de muzikale richting die de band op moest gaan. Drie weken later maakten de jongensgroep bekend ermee te stoppen. Ehm, dus ja, een nieuw album en een nieuwe documentaire. En daarbij wordt dus gezegd het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Ehm, en hun meningsverschillen zijn in de laatste jaren weer opgelost... meldt een eh, bron aan de Britse krant. Nadat zij solo eh, successen hebben behaald... en de tijd hebben genomen om te doen wat ze zelf wilden... vinden ze dat, ze, eh, ja, dat nu het juiste moment is aangebroken... om weer, ja, weer samen te komen. En het is dus de bedoeling dat de Jonas Brothers een nieuw album uitbrengen... en een documentaire gaan vastleggen die de weg daarnaartoe laat zien. Dus... Was jij fan van eh, de Jonas Brothers? De Jonas, Jonas, Jonas Brothers? Nee. Nee, niet? Dat was niet een soort van jouw Backstreet Boys? Nee. Waarom niet? I don't know. Oh, vanity. <laughs> Kom nou, ik wil het gewoon ja, weten. Ik moet heel ik ben, was vroeger altijd wel van de muziek en zo. Ja, oké. Maar wat ik al zei, het, voor mij, het was voor mij altijd heel simpel. Mijn broer maakte mijn playlistjes. En ik vond mhm. het allemaal wel eh, leuk, want hij eh, kende mijn smaak wel. Dus Oké, ja. oké. Point eh, taken, eh, denk ik dan maar. Nee, dus ja, goed nieuws in ieder geval. Eh, mocht je helemaal lijp zijn van de Jonas Brothers... dan ja, dan, ze komen weer bij elkaar. Het gaat weer, het gaat weer gewoon gebeuren. Dus Hartstikke goed nieuws. Wij gaan in de tussentijd gaan we verder, want ik heb alweer een nieuwe plaat voor jullie klaarstaan. Dat is eh, van onze eh, lieve Sonny James en Ryan Marciano met In My Mind. We gaan eh, daarna toewerken naar de onthulling van de nummer 1. Wie staat er op nummer 1 deze week in de Euro Breakdown? Dat ga je straks horen, maar eerst Ryan Marciano, Sonny James, In My Mind. I've been lost in my mind. want we gaan door naar de onthulling van de nummer 1. Het is eindelijk zover. We zijn aan het einde gekomen van 2 uur Euro Breakdown. Niet getreurd. Je kan de herhaling tegenwoordig op woensdag terugluisteren. Dus we gaan beginnen. De nummer 10 van deze week. Pulverchum, Chesto, Big Room Remix van Niels van Gogh... stond vorige week op plek 21. Promises, Calvin Harris en Sam Smith staan op plek 9 deze week. Twee plaatsen gezakt vorige week op plek 7. Op plek 8 hebben we Don't Call Me Up. Mabel staat sinds vorige week, stond deze, drie weken in de lijst nu alweer. Ja. En sinds vorige week op plek 16 is 8 plaatsen gestegen. Z en Katy Perry op plek 7 deze week staat nu twee weken in de lijst. En Speechless, Robin Schultz, Irka Sirola op plek 6, net als vorige week, staat 13 weken in de lijst. King of My Castle hoorde je net Don Diablo en Keanu Silva op plek 5. Stond vorige week op plek 8. Drie plaatsen gestegen, staat 4 weken in de lijst. In My Mind, Dinoro en Gigi Agostino. Stond vorige week op plek 4, staat hij nu ook weer. Staat 32 weken in de lijst. En Who Do You Love, The Chainsmokers en 5 Seconds of Summer. Stond vorige week ook op plek 3 en zat twee weken in de lijst. Giant Calvin Harris is nog een tip geweest van Patrick. Met Rag Bone Man en stond vorige week op 2, nu ook op 2. Zes weken in de lijst. En dan hebben we de nummer 1, de absolute nummer 1. De onverslagen nummer 1 van uh, ja, de Euro Breakdown in dit geval. En dat is Happier van Marshmallow. Stond vorige week natuurlijk ook op nummer 1. Staat al 26 weken in de lijst van de Euro Breakdown. En is dus niet weg te denken. Opnieuw zijn plaatsje verdiend. Staat hij de volgende week nog steeds? Dat gaan we volgende week horen. Vanity, het is te snel gegaan. Nou gaan afsluiten. Ah. ja. Wat jammer. Zeker. Maar we gaan door. Happier, Marshmallow en Bastille. been, been thinking... want you to be happier. I want you to be happier.